Raymond Seré met het NOS-journaal. Al van steden in de Verenigde Staten is gedemonstreerd tegen de nieuwe president Trump. Onder meer in New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Seattle, San Francisco en Los Angeles gingen demonstranten de straat op. Ook bij het Witte Huis in Washington werd geprotesteerd. Volgens de autoriteiten verliepen de meeste bijeenkomsten zonder incidenten. Er zou niemand zijn opgepakt. President Obama ontmoet vandaag de nieuwe Amerikaanse president Trump om te praten over de overdracht van de macht. Ze spreken elkaar aan het eind van de ochtend in het Witte Huis. Dat is om vijf uur vanmiddag Nederlandse tijd. Obama zei gisteren dat hij ervan overtuigd is dat Trump het beste voor heeft met Amerika. Trump wordt op 20 januari geïnstalleerd als nieuwe president. De Rotterdamse wethouder Snijder is tijdens een bijeenkomst belaagd door bewoners van de wijk Hoogvliet, meldt RTV Rijnmond. Ze zijn boos over de komst van twaalf vluchtelingen naar de wijk. Omdat de sfeer tijdens de bijeenkomst al grimmig was, verliet de wethouder op aandringen van de politie de zaal al wat eerder. Hij werd uitgescholden, er werden leuzen geroepen en mensen schopten tegen zijn auto. Er is niemand aangehouden. Winkels krijgen het de komende decennia moeilijk door de vergrijzing. Dat voorspelt onderzoeksbureau Q&A. Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe. In 2030 is bijna een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. En ouderen kopen simpelweg minder spullen, zeggen de onderzoekers. Vooral winkeliers in Zeeland, Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen, Drenthe en Twente moeten zich zorgen maken. De oefeninterland Nederland-België schijnigt in een gelijkspel. In de Amsterdam Arena werd het 1-1. Davy Klaassen schoot in de eerste helft een penalty binnen. Carrasco maakte na rust gelijk. Drie spelers van Oranje gingen geblesseerd het veld af. Schaars, Jansen en Lens. Zondag speelt het Nederlands elftal het kwalificatieduel tegen Luxemburg. En dan het weer, regenachtig, vooral in het midden van het land... In de middag en avond breidt de regen zich ook nog uit.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 En op dit moment zijn er vooral grote problemen op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ipenburg en Roelevarensveen 22 kilometer door een ongeluk. De vertraging is daar ook een uur. De linkerrijstrook is voorlopig dicht, dus je kunt beter omrijden via Wassenaar over de N44. Verder veel vertraging al op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almere Stad en Muidenberg. 8 kilometer en een half uur vertraging. je hebt ook een half uur tijdverlies op de A6 van Horen naar naar Zaandam tussen Horen en Purmerend.